Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI heeft het weeralarm ingetrokken. In het grootste deel van het land geldt nu code geel... omdat er nog wel zware windstoten kunnen zijn. De storm heeft het land verlaten. Nergens wordt meer windkracht 9 gemeten. In Brabant en Limburg geldt geen enkele waarschuwing meer. Daar is code groen van kracht. De storm Yunis heeft gisteren in Nederland vier levens geëist. Allemaal als gevolg van omgewaaide bomen. De Canadese politie heeft gisteren zeker 100 betogers in de hoofdstad Ottawa gearresteerd. Het zijn deelnemers aan, het aan de zogeheten Freedom Convoy, het al weken durende protest tegen het coronabeleid van premier Trudeau. Onder de arrestanten zijn nog eens twee leiders van het protest. De twee belangrijkste organisatoren werden donderdag al opgepakt. De sfeer blijft grimmig. Betogers zeggen dat ze weigeren te buigen voor machtsmisbruik. Volgens de politie hebben betogers agenten aangevallen en geprobeerd hun wapens af te pakken. Een Amerikaanse agent die in de staat Minnesota vorig jaar april een zwarte man doodschoot... is veroordeeld tot twee jaar cel. Ze schoten 20-jarige Dante Wright dood toen hij zich verzette tegen zijn arrestatie. De straf van twee jaar is veel lager dan de zeven jaar die de aanklagers hadden geëist. De rechter gelooft de verklaring van de agenten die zegt dat ze haar stroomstootwapen wilde gebruiken... maar per ongeluk haar pistool pakte. Ze werd door de jury schuldig bevonden aan doodslag. De partijleiding van Volt betreurt het dat Tweede Kamerlid Gundogan een kort geding aanspant tegen haar schorsing. Volt benadrukt dat er meerdere klachten wegens grensoverschrijdend gedrag zijn binnengekomen... en dat Gundogan weigert aan het onderzoek mee te werken. Het kort Gundogan dient op 28 februari. Het weer. Geleidelijk neemt de wind in kracht af. In het noorden vallen buien. Het is een graad of 5. Overdag is het grotendeels droog.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 ZFM. ZFM. heart schat. Had je dit verwacht, dat wij elkaar weer tegenkwamen? Duizenden verhalen, we leken te verdwalen. Maar nu ben jij weer hier en ben ik je man. zo is gelopen. Jij, ja, je bent mijn day one.